Ze houden daar rekening met nieuwe aanvallen, want de oorlog gaat gewoon door zegt verslaggever Sanne van Hoorn. Op die manier merk je dat die angst enorm is. En ja, de angst natuurlijk ook op eh, zelfmoordaanslagen die uh, de afgelopen week ook weer twee zijn geweest. Dus ja, het, is wel heel gespannen allemaal. En ook mensenmassa's mogen niet al te groot zijn. Dat merk je ook wel. Ook in Nederland wordt herdacht. Op de Dam in Amsterdam is een manifestatie. Er wordt een Israëlische vlag uitgerold en er zijn sprekers en er wordt een minuut stilte gehouden. Er zijn ook pro-Palestina demonstranten in Amsterdam. Zij worden tegengehouden door de ME. De tegendemonstranten mogen niet op de Dam demonstreren... maar hebben een andere plek aangewezen gekregen. Misschien kan je binnenkort weer 130 rijden op een paar stukken snelweg in ons land. Volgens minister Matlener moet het mogelijk zijn om het gaspedaal in te drukken op een deel van de A6 in Flevoland, de afsluitdijk, de A7 in Oost-Groningen en een stukje van de A37 bij Emmen. Het kabinet wil de maximumsnelheid verhogen, maar door stikstofregels kan dat niet overal. Het voorstel moet nog worden gecheckt. En het regent prijzen vandaag. Eerst konden de liefhebbers van lekker eten hun hart ophalen. Want de Michelinsterren zijn vandaag uitgereikt. Je weet wel, die van de beste restaurants. In Nederland kun je het beste tafelen in de Libreien in Zwolle. Het is ook geen verrassing meer. Het restaurant heeft al sinds 2004 drie Michelinsterren. Geweldig team. Want het, iedereen zegt dat, maar het is ook echt zo. Zonder hun kunnen wij dit ook echt niet. Nee ja, en het is hard werken, maar het is het mooiste wat er is. Negen Nederlandse restaurants kregen dit jaar een eerste ster. Vorig jaar waren dat er nog 17. Dan nog het weer. Nu nog af en toe zon, maar er komt meer bewolking aan. Met vannacht ook buien. Morgen een redelijk bewolkte dag. Met later op de dag een kans op een bui. Het blijft wel zacht, 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een avondspits tot nu toe in noord met vooral wat dagelijkse files... die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken.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 Neeskens overleed op 73-jarige leeftijd. De hoge concentraties PFAS in eieren van hobbykippen lijken te zijn veroorzaakt door regenwormen. Onderzoekers zeggen dat de chemicaliën vanuit de grond in de regenwormen komen die vervolgens door hobbykippen worden gegeten en zo komen de PFAS in de eieren. Overdag 130 rijden kan hooguit op vier stukken snelweg, zegt minister Matlener. Het gaat om trajecten in Flevoland en het noorden van het land. Er is nog wel eerst meer onderzoek nodig. Het weer, vannacht buien, morgen wat meer bewolking dan vandaag...